9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In grote getalen zijn boeren met trekkers onderweg op deze nieuwe protestdag. En dat leidt tot vele honderden kilometers file, met name rond Utrecht. In de beeld zijn naar schatting enige duizenden boeren bij elkaar gekomen... om te protesteren tegen het RIVM, omdat ze de stikstofberekeningen van dat instituut niet vertrouwen. Daarna zijn ze van plan om door te gaan naar het Malieveld in Den Haag. Daar zijn vanochtend al 15 mensen tegengehouden... die volgens de politie met hun trekkers naar het Binnenhof wilden rijden. Dat is verboden. In Brussel is er na een nacht van onderhandelingen nog geen akkoord bereikt over een nieuwe brexit-deal. Later vandaag worden de gesprekken tussen de onderhandelaars weer hervat. De betrokken partijen zijn voorzichtig optimistisch. Morgen begint in Brussel een cruciale EU-top. De laatste voor de Brexit-deadline van 30 oktober. Minister Blok heeft hoop dat er een nieuwe overeenkomst met de Britten kan worden gesloten... waardoor een no-Brexit-deal kan worden voorkomen. De leider van Hongkong, Carrie Lam, heeft een toespraak over haar plannen voor het komende jaar moeten afbreken. Ze was in het parlement net begonnen aan haar speech toen parlementsleden begonnen te joelen en te schreeuwen. Na enige tijd vertrok Lam. Een filmpje van haar speech is inmiddels online gezet. De massale demonstraties van de laatste maanden in Hongkong richten zich niet alleen tegen verregaande bemoeienis van China met Hongkong, maar sturen ook aan op het vertrek van Carrie Lam. Het weer. De bewolking neemt in de ochtend toe en er valt op veel plaatsen enige tijd regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort... 10 minuten vertraging tussen Baarn en Naarden. 20 minuten vertraging op de A7, Hoorn richting Zaandam... tussen Hoorn en Purmerend. Op de A10 Watergasmeer Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging voor Amsterdam Hemhavens. De A27 staat vol vanuit Almere naar Utrecht tussen Hilversum en De Beeld.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 Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Mag het licht Reclameverlichting, s'nachts nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker. Kijk op www.nachtvandenacht.nl. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Zandvoort. Woensdag 16 oktober. 200 dagen tot de F1. En dan gaat Max winnen. Ik ben tot 10 uur bij je. Mijn naam is Walter Sands Met lekkere oude en nieuwe muziek zoals deze van Shalamar. Buiten is het 11 graden op de ZFM-thermometer. De zon schijnt. En eh, ja, dit was volgens mij een hele fijne dag. Katy Perry hier bij ZFM, waar het bijna kwart over negen is. En terwijl het hele land vaststaat, schijnt in stand voor de zon... en draai ik hier lekker plaatjes, zoals deze van Sef en Afko Romein. Hey, wat leuk zeg, al die tentjes, leuke plekjes, fijne mensjes... Cappuccino, wil je sojamelk? Van amandelmelk Is dat glutenvrij? Ben je vegan? Heb je opties hier? Alle kanten op Het is hier net Berlijn Alles loco Eigen brouwerij Vergeet de groenten niet Schorsen leren Alles wint dus dit vast dan, We zullen zien alles went, dus dit vast ook Is dus Romein en Sef alles wendt, gaat het inderdaad allemaal winnen En eh, ja, misschien is het ook wel zo. Je kunt niet eens meer een normale bal gehakt krijgen op, het, eh, op de strandtenten. Goed, Jonathan Jeremiah, Happiness tijdje geleden, maar het is hier mooi. We doen even lekker rustig aan, de zon schijnt. En hier is hij, happiness.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 Jonathan Jeremiah. En die hoor je veel te weinig. We blijven nog lekker rustig aan doen. Hier is Tony Braxton. Tony Braxton hier bij ZFM. 20 over 9 geweest. En eh, ben je al in de duinen geweest. Veel activiteiten deze maand. Zandvoort Coast Wild. Met eh, rondleidingen door de duinen. En het uh, eh, bronstige herten. Ontzettend leuk. En ja, hoe klinkt dat dan? Dat zal ik je zo laten horen. bos is onrustig. Hier en daar wordt de stilte verstoord door het burlen van de wijfjesherten en de bronstroep van de mannetjes. De imponerende twaalfender voelt zich de absolute heerser over zijn roedel wijfjes. Laat geen jongeling het wagen zijn macht te genaken. Als hij dat in zijn jeugdige overmoed toch probeert en de hinden benadert, haalt hij zich de woede van de leider op de hals. Camila Cabello hier bij ZFM... waar buiten echt strak blauw en de zon schijnt. En wij gaan gewoon ook lekker door met dat zomerse muziekje. We doen gewoon net alsof het zomer is. Hier is Yellow Moon van de Neville Brothers. Oh. The Moon van de Neville Brothers. En dan is het precies half tien. Ja, en dat betekent maar één ding. Tijd voor de rubriek Jazz is niet eng. En jazz is ook helemaal niet eng. Dat zul je ook nu weer horen. Want dit muziekje kent iedereen. Maar waar komt het vandaan? 1990, Spike Lee maakt een hele mooie film. Met Denzel Washington als trompetist. Over, eh, over de jazzclubs. Over het moeilijke leven als trompetist. En daar hoort deze muziek bij. Die is gemaakt door Brentford Marsalis. En ik draai hem hier bij ZFM. De rubriek Jazz is niet eng. Mo by the Blues. Van Brentford Marsalis. Brentford Marsalis. Mo Better Blues. gelijknamig film 1990 van Spike Lee. En luister ook naar onze jazzprogramma's op zondagochtend. En vanaf 1 januari hebben we ook een jazzprogramma op de zaterdag. En lijkt je dat leuk om daaraan mee te werken? We hebben nog mensen nodig, presentatoren, technici. Je bent van harte welkom. Gaan we door met nog een van Brentford Marsalis, maar dan in een ander groepje.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 Die man heeft zoveel gedaan. Hij heeft ook Trio GP gedaan. Wat ik op Nossi Jazz gezien heb. Geweldig. En dan kijk ik ondertussen even op de uh, En dan zie ik dat er een, ja, iets gevaarlijks aan de hand is op de A5. Mocht je richting Schiphol over de A5 moeten. Daar ligt iets op de weg. Het is daar al heel druk. Het eh, staat ook vast. En schijnt dat de politie bezig is met een onderzoek. Tot zover de verkeersinformatie. Gaan wij door met Ariane Grande. I'm a motherfucking train wreck. I don't wanna be too much, but I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna keep waiting, but I do just what I have to do, and I might not be the one for you. But you ain't allowed to have no boo Baby, when push comes to shove, then baby, I'm a train wreck too. I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you. yeah. I know we be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy, cause I can't have what I want, and neither can you. You ain't my boyfriend. I want you to say nobody, but you ain't my boyfriend, ain't your girlfriend, girlfriend. you won't get to touch nobody else, nobody. I wanna kiss you, don't wanna miss you, but I can't be with you. Cause I got issues, yeah, on the surface, seem like it's easy Careful with words, but it's still hard to read me Stress high when the trust low Bad vibes with the fungo Ariana Grande Boyfriend hier bij ZFM... waar het 20 voor 10 is. En wie is daar? I'm John Mayer. Welkom. ready to be a star. oktober. Dit is ZFM in de ochtend met het geluid van Zandvoort. En wat hoort er natuurlijk bij het geluid van Zandvoort? Een Duitse plaats. Want daarom voor onze Duitse gasten Loredana. Mixo. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein du meintest, du bist anders als die anderen. Ich dachte, es gibt immer nur uns beide. Aber was machst du da wieder für ne Scheiße? Ja, ich zähl jetzt mein Cash ganz allein hier im Bett. Du gehst auf und verlierst schon wieder im Roulette. Du rufst an, sagst hello, wir brauchen ein bisschen Geld. Aber nein, für dich gibt es hier keinen Cent. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht. Rauch noch ne Kippe und leb mein Leben. Und du chillst allein im Regen. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich hab alles im Schrank, bin jetzt meine eigene Bank. Brauch dein Geld nicht, mir geht's gut, Gott sei Dank. Lass mal deine Filme machen. Du willst allein sein, okay. Willst Freiheit, kein Problem. Aber wenn ich dann weg bin, musst du das verstehen. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht. Rauch noch ne Kippe und leb mein Leben. Und du chillst allein im Regen Wo warst du gestern Nacht? ZFM Kreuzfahrt Loredana. Speziell für unsere deutsche Gäste. Und auch für unsere deutsche Gäste. Heute um 6 Uhr haben wir Hochwasser. Also bis 6 Uhr kann man gut schwimmen. Die Wassertemperatur ist 15 Grad. Also es geht noch. Weiter geht's hier mit Snoop Dogg. Who I Am. What's My Name met Snoop Dogg hier bij ZFM, waar het bijna 10 voor 10 is. From the depths of the sea, back to the black Snoop Doggy Dogg, funky as the, the, the doc. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, follow me, follow me, follow me, but you bet not slip, cause nine tris ain't the years here for me to cleanse out my grip. So I ain't holding nothing back, and once again I got five on the 20s. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a fool on his back. Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must we drop gangsta. Hold up, what's my name? to the wild, creeping and crawling, Yiggy yes yoling. Snoop Doggy Dogg in the house with the pound like every day. And I'm right back up in you with Dr. Dre. And like I said, none of y'all can get with this. And none of y'all can get with that hit I just dropped, cause you know it don't stop. Mr. 187 on the undercover cop, tick tock, now by the clock, just some nuts and a cop. Rob you for your ends, then I kill you blood clocks. And I step through the fog and I creep through the small, cause I'm Snoop Doggy, Doggy, Doggy. Oh. and pour the drink and watch your step, Why? Cause doggies on the gang. My bank rolls on swole. I'm still on hit legit, now I'm on parole. Stroll with the dog pound right behind me and rolling with my bitch. That's where you might find me. Linking that, flinging that G thing. She wants the G with the biggest. And who's that? He is I and I am him. Slim with the tilted brim. What's your name, dude? Dog, wauw, Wow Wow, Yippie-Yo, yippie komt ooit nog eens uit eh, George Clinton, volgens mij. Ja, en dan een hit die wij hier bij ZFM vooral heel erg leuk vinden. Vooral onder elkaar zijn we heel veel lol met deze plaat. Dit is Spargo, Hip Hop Hop, wordt begonnen. Dat we hem draaien in de lunch en nu draait iedereen hem hier bij ZFM. Onze ZFM favoriet. Hip hop hop. En is het bijna 10 uur. En twee platen voor tien. het weet je. Spelen we altijd de meezinger. En de meezinger van vandaag... Eh, ja, mag ik nog steeds zeggen, kleine hazes. Nou ja, André Hazes junior met Leef.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 Hier bij ZFM waar het bijna 10 uur is. En ik laat je achter met de Love Unlimited Orchestra. Dat is de begeleidingsband van Barry White. Nou, nog een paar seconden en dan is het, uh, is het 10 uur. En eh, ik heb eigenlijk nog één aanbeveling voor je. Lees vanavond de Zandvoortse Courant. En niet, ja, dat moet je eigenlijk altijd doen. Maar er staat vooral een stuk in over ZFM. We zijn geïnterviewd. En eh, onze nieuwe plannen staan, staan vanavond in de krant. En eh, ja, ik vond het een, eh, vond een bijzonder interview. Dus eh, ik denk dat het, dat het heel verhelderend is wat er allemaal gaat gebeuren. En hoe we hier bij ZFM bezig zijn. En als je dat leuk lijkt om mee te doen, geef je dan op. Kijk op de site of stuur een mail naar programmaleiding.zfmzandvoort.nl En dan zien we je graag. Ik ben er maandag weer. Morgen zit Ger hier. En ik wens je nog een hele fijne zonnige dag. Mijn naam is Walter Sans en tot ziens.